Twee uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij rellen na een voetbalwedstrijd in Egypte zijn zeker 74 mensen gedood. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten zo'n 250 mensen gewond. Meteen na afloop van de wedstrijd in de stad Port Said... stormden de fans van het winnende team het veld op... en joegen ze achter spelers en technische staf van de tegenstander aan. Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Ook werden supporters van de tegenpartij en stewards bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk... Veel slachtoffers zouden steek- en hoofdwonden hebben of zijn gestikt. Zo'n 50 mensen werden gearresteerd. Een Amerikaanse vrouw krijgt een schadevergoeding... omdat haar auto niet zo zuinig rijdt als de fabrikant had beloofd. Toen ze zes jaar geleden een hybride Honda Civic kocht... werd gezegd dat hij 1 op 21 reed. Er werd niet bijgezegd dat de auto minder zuinig rijdt in het stadsverkeer... en als de airco aanstaat, dan rijdt hij 1 op 12, merkte de vrouw. Als ik dat had geweten, had ik een andere auto genomen, zei ze tegen de rechter in Los Angeles, die haar een schadevergoeding toekende van bijna 10.000 dollar. De vrouw was expres naar een rechtbank voor kleine claims gestapt, omdat die zaken sneller behandeld. Ze hoopt dat mensen over de hele wereld hetzelfde doen. De sociale netwerksite Facebook gaat naar de beurs en hoopt daarmee 5 miljard dollar op te halen. Veel minder dan analisten hadden verwacht, zij gingen uit van zeker 10 miljard. Toch wordt het de grootste beursgang van een internetbedrijf. De waarde van Facebook wordt geschat op 100 miljard dollar... ongeveer evenveel als hamburgergigant McDonald's. De Poolse Nobelprijswinnaar Wisława Szymborska is overleden. De dichteres kreeg in 1996 de Nobelprijs voor de literatuur voor haar kleine oeuvre. Ze was ook vertaalster en essayist. Wisława Szymborska is 88 jaar geworden. Dan het weer, in het oosten strenge vorst, in het westen vriest het matig.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 And everyone that I know, and everyone that you know was in my dream. saw a vampire, I saw a ghost. Everybody's scared me. you scared me the most. dream I had last night, the dream I had last night in my dream. Randy Newman van alweer 40 jaar geleden. Nog jonge Randy Newman. Van het album Sail Away, dat destijds verscheen in 1972... je hoorde Randy Newman Last Night, I Had a Dream. En vorig jaar toen kreeg Randy Newman een Oscar uitgereikt... voor Best Original Song. En dat had te maken met het feit dat hij toen een liedje had geschreven... en gezongen voor Toy Story 3. En daarvoor mocht hij het beeldje in ontvangst nemen. Randy Newman. Binnenkort zijn er weer eh, Oscar-uitreikingen. Nominaties zijn inmiddels al bekend, ook voor de original song, de beste original song. En normaal gesproken zijn er vijf nominaties. Dit jaar zijn er maar twee. Eentje voor eh, Sergio Mendes, voor een liedje dat als titel heeft Real in Rio. En dat komt voor in een film Rio. En verder is er nog een Brad McKenzie die een liedje heeft geschreven en gezongen voor de nieuwste Muppets-film, ook die is genomineerd voor een Oscar in de categorie Best Original Song. Dan blijf nog even bij de nominaties, want er is eh, één uh, madame die al een beeld in ontvangst heeft genomen. Namelijk een Golden Globe voor het nummer Masterpiece. En dat gaat eh, naar Madonna toe, of gaat naar Madonna toe. Madonna heeft het inmiddels al in ontvangst mogen nemen voor de liedje Masterpiece. heeft een film gemaakt. Een film onder de titel W.E. En die gaat eh, zeer binnenkort in première. En dan heb ik nog niet eens over eh, de album onder de titel MDNA. E. Daarop vind je dat Masterpiece. En ook dit staat erop. aanstaande zondag zal de primeur zijn, de officiële primeur van dit Give Me All Your Lovin' van Madonna. Maar een paar maanden geleden, het was in november, toen was het nummer al eh, uitgelekt via internet. En toen heb je hier kunnen horen, hier in eh, De Nacht ging het anders op Radio in Madonna, de nieuwe single gaat er dus worden van het album MDNA e. nieuwe album van Madonna. En dan ook nog een film. En die film die gaat dan aanstaande vrijdag in première in de Verenigde Staten Het zal nog wel even duren voordat hij in Nederland komt. Deze gasten die komen trouwens naar Pinkpop. Weep for yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man. You're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really f***ed it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault, but mine. There was your heart on the line. I really up this time, didn't I, my dear? and it was your heart on the line. I really did up this time. Deny my dear. Ah, ze klinken behoorlijk Amerikaans, maar ze komen toch echt uit Groot-Brittannië. Mumford Sons. En zij zijn een van de attracties op het Pinkpop Festival... dat eh, eind juni zal... Nee, eind juni, eh, eind mei zal plaatsvinden in... Eh, Limburg, Landgraaf, Pinkpop, uh, onder leiding van Jan Smeets. En uh, de 29 februari zal die in Paradiso. Dat is altijd eh, de woensdag na als woensdag. Traditie, Traditiegetrouwen zal bekendmaken welke andere artiesten er zullen optreden op Pinkpop. In ieder geval zijn de naam van de Cure Soundgarden en Bruce Springsteen ook al bekend. En Volgens mij zal Blauwzoender ook wel komen. En Deus uit België zou ook wel eens kunnen komen. Misschien Triggerfinger. <laughs> Nou, <laughs> over een maand weten we in ieder geval meer. Ik ga wat doen aan eh, The Voice of Holland. Nou, hoor ik sommigen al denken, oh, nee, hij toch ook niet, jawel. Eh, als je op dit moment in de hitparade kijkt... dan zijn er een hoop downloads van die artiesten... die hebben opgetreden recentelijk in dat Voice of Holland. Ik laat je de originele versies eens een keer horen. Dus je hoort dadelijk Cindy Lopen met Time After Time. Dat is bekend geworden van Chris Hoordijk. Erwin Nehoff die zat in de Voice of Holland met Nights in White Set. En dat ken je van de Moody Blues. En dan was er ook nog Paul Turner die zong Don't Stop Me Now van Queen. En hiermee staat Iris Kroes in de hitparade. Die heeft dan uiteindelijk de Voice of Holland gewonnen. Het ziet haar wel dat ze dit liedje heeft gekozen. Geen vet hit, maar wel een prachtig nummer van Bonnie Raitt. I Can't Make You Love Me.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 Daarvoor Nights in My White Satin, een plaat uit 1967 en... Iets later werd een gigantisch hit, met name hier in Nederland. Time After Time was van eh, Cindy Lauper. En daarvoor hoorde je dan Bruce Hornsby aan de vleugel. En Bonnie Raitt die zorgde voor de zang I Can't Make You Love Me praten het 1991 aan Bonnie Reed Die maakte dat destijds voor haar album Luck of the Draw. Vier songs achter elkaar die de afgelopen weken regelmatig te horen waren... omdat zij onderdeel waren van eh, het programma The Voice of Holland... waar ze in, een eh, imitatie gezongen werden door kandidaten van die Voice of Holland. Ik liet je de originele nog eens een keer voorbij komen. En ehm, nu ik het toch heb over Bonnie Raitt van deze dame... komt na geruime tijd weer zijn album uit. Dat zal over een eh, paar maanden zijn. Of minder zelfs. Eh, in ieder geval in het vroege voorjaar dan komt Slipstream uit. En Slipstream, dat is dan de titel van dat album van eh, Bonnie Raitt... waar meniging, onder andere ik, reikhalsend zal naar uitkijken... die speelden zich af op 12 januari jongsleden in de 3FM-studio. Daar ontving Giel Belen drie muzikale gasten uit Vlaanderen. Triggerfinger. Dit is de Voice of Flanders. <laughs> In ieder geval de Voice of Vlaanderen. Ruben Blok van Triggerfinger. Try to from it. Try to hide, try to put it on a train. Kicked and smacked it with a blunt shovel. Try to write it off in a big refrain. hasn't gone away. Dropped it in the middle of the bottom of the ocean. Slipped it in my poisonous of potions. Threw it off the aqueduct. dat. It hasn't gone away. 12 januari jongsleden. Toen speelden ze dat live in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Triggerfinger, twee jaar geleden. Toen waren ze trouwens uh, een van de belangrijke acts op uh, Pinkpop. Toen stonden ze een beetje nog aan het begin van eh, de doorbraak. Mede dat optreden heeft voor die doorbraak gezorgd, Triggerfinger. En dat zou me niet verbazen wat ik al heb gezegd. Als ze dit jaar ook zouden staan op Pinkpop. Ook weer op het hoofdpodium, want dat hebben ze wel verdiend. Ruben Blok en de Zijnen. Dit is nieuw. De groep bestaat al geruime tijd, sinds 1999, maar de single is nieuw. Kasabian en het singeltje heet Goodbye Kiss. Sabian. De naam van deze band uit Groot-Brittannië. En dit is dan de nieuwe single die je hoorde, Goodbye Kiss. Dit is Nacht ging anders bij de Varen op Radio 1. En de vaste luisteraars, die weten het onderhand wel. Elke aflevering van de Nacht ging anders tussen 4 en 5. Om precies te zijn tussen half 5 en vijf. Dan draaien wij, dan herhalen wij nog eens een keer... het leukste uitsprekers met Koppen van de afgelopen zaterdag. En in het eerste uur van dat... Eh, nacht klinkt anders, dan laten we alvast één sketch horen...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 beschrijft een oud croupier van Holland Casino... hoe het er achter de schermen toe gaat bij bedrijven. Na 20 jaar bij Holland Casino gewerkt te hebben... concludeert Rosman dat het casino te weinig doet... aan de preventie van gokverslaving. Holland Casino weerspreekt de inhoud van het boek... en probeert zelfs publicatie te voorkomen. Ik praat erover met twee betrokkenen. Remco van Zanten, hij is eh, woordvoerder van Holland Casino... en een voormalig eh, bankmedewerker die sinds vijf jaar gokverslaafd is. Fijn dat u beiden wilde komen. Ehm, meneer eh, van Zanten, Holland Casino... Eh, doet Holland Casino zijn best om gokverslaving tegen te gaan? Absoluut. Ik betreur het ook eh, zeer dat wij op deze manier in de media komen. Want als wij als Holland Casino nemen juist allerlei preventieve maatregelen om verslavingen te voorkomen. Zoals? Nou, afgelopen dinsdag bijvoorbeeld hadden we in ons Scheveningse filiaal... een concert van Xander de Boisanier. Ja, en? Nou, dat confronteert mensen toch even met hun gedrag. Dat ze denken van wacht eens even, dan sta ik gewoon op mijn vrije dinsdagavond naar Xander de Boisanier te luisteren. Misschien moet ik maar eens wat minder naar het casino gaan. Ja, op zich een volstrekt eh, sluitende redenering. Ehm, maar toch eh, <laughs> achter je zijn mensen elkaar aan het uitleggen wie Xander de Boisanier ook alweer is. Ehm, soms gaat het toch mis, eh, zoals bij nu meneer, meneer Mickey Mouse. Eh, voor de duidelijkheid, eh, Mickey Mouse niet uw echte naam... maar u wilde liever niet onder uw eigen naam. Nou, precies. En toen had de redactie die had mij gebeld van eh, wat ik dan wel wilde. Mhm. Maar <laughs> ik was hartstikke dronken. Dus toen zei ik dat ik Mickey Mouse wilde. Maar ik realiseer me nu dat het misschien een beetje raar is. Mm. Dat jij ineens met Mickey Mouse zit te praten hier zo. Nou, het is niet van belang. We kunnen ook een andere naam doen. Dat is verder niet van. Ik vind het niet erg goed trouwens dat je me Mickey Mouse noemt. Dat je niet denkt dat ik boos ben of nee, zo. Nee, dat denk ik helemaal niet. <laughs> Nee, kijk, als ik nou grote oren had, dan had ik misschien eh, kunnen denken van... hij nou, noemt me Mickey Mouse om mij belachelijk te maken. Maar goed, ik ben er zelf mee gekomen. Toch? Ik was er zelf mee gekomen, toch? Ja, u was er zelf mee eh, Ja, ik was er mee gekomen. Oké, meneer... Dus, eh, weet je wat? Piet. Ik noem u gewoon Piet. Is dat goed? Nou ja, zeg dan gewoon Erik. Dat is mijn echte naam. Oh, sorry. Nou, maakt niet uit. Erik Verboom, aangenaam. Oké, Erik Verboom, jij bent dus eh, gokverslaafd. Ik dacht dat ik anoniem zou blijven. ja, maar u zegt net zelf uw naam. Jij zei mijn naam, toch? Ja, nadat u het zei dat het... Ah, oké. Nee, dat wil ik, uh, dat wil ik eh, gokverslaafd, als zodanig. Ja, dat ben ik. En hoe, hoe vaak komt u in het casino? Nou ja, de ene dag uh, wat vaker dan de andere. Ehm, um, <laughs> laatst hoe heet hij, die zanger, die flatrol? Um, Xander de Buissonnier. Ja, nou, ja. toen was ik er even goed klaar mee. Eh. Ja. Ziet u dat het werkt, nee Jansen? Ja, maar toch wel even zanten, Het is een beetje vreemd om over iemand te praten die erbij zit. Maar ja, meneer eh, Erik, hier is een probleem. Gokken, dat kunnen we stellen. Wat doet u nou met zo iemand? Ah, wat doe je eigenlijk met mij, meneer Van Santen? Nou ja, wat wij doen, en dat weet meneer Erik ook wel... wij houden een gesprek, dat mm. is het zogenaamde hostgesprek. daarin proberen we eigenlijk te achterhalen of iemand een probleemgokker is. En hoe gaat zo'n gesprek? Nou, dan gaat de host naar de gokker toe en dan zegt dan van... Eh, dag, meneer Verboom, lekker aan het gokken. Nou, dat is een goede vraag, toch? Ja. Nou. En dan? Nou, en dan zegt meneer Verboom bijvoorbeeld... Eh, ja, ik ben lekker aan het gokken. Ja, of uh, bemoei je met je eigen zaken, klootzak. Goed, nou, en zo proberen we dus voortdurend de vinger aan de pols eh, te houden. De vinger aan de pols. Maar laten we even eerlijk zijn, u zit in een moeilijke spagaat. U moet voorkomen dat mensen te veel gokken, maar ondertussen maakt u reclame... en probeert mensen juist naar het casino toe te lokken. Ja, wat wil je, wat wil je nou, Dolf? Wil je dat ik zeg dat, wij, dat, dat we een staatsbedrijf zijn? Met maar één opdracht? Zoveel mogelijk geld verdienen aan de karakterzwakte van de mensen? En dat we daarom op dinsdagavond alles op alles zetten... om kansloze types als meneer Verboom naar binnen te lokken... en totaal uit te wringen ten behoeve van de staatskas? En zodat u eh, en ik op zaterdagavond over een gesubsidieerde snelweg naar een gesubsidieerd toneelstuk kunnen... of een gesubsidieerde dansvoorstelling... om even te vergeten dat we in een wereld leven met talloze, zwaar, trieste gevallen... als meneer Verboom. Dolf? Ja? Gezien hoe het allemaal gezegd is, eh, vind ik Mickey Mouse ook wel prima. Heren, dank voor uw komst. Voyageur. Dat is de titel van het album waar dit fraais op staat. En dit nummer dat heet Change the Sheets. je hebt geluisterd naar de stem van de Canadese Kathleen Edwards. Een nieuwe single van haar. Daarvoor hoorde je dan een fragment uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Met als thema uit Holland Casino. En dat werd weer voorafgegaan door Bob Seeker. Een jaren 70 hit. Bob Seeker en de Silver Bullet Band met Against the Wind. Elbow, die ga je vaak horen als je de Olympische Spelen volgt via de BBC. Want ze hebben namelijk de tune geschreven voor de uren dat de BBC de Olympische Spelen laat horen. En hier is Elbo. Tot aan het nieuws. And we don't suffer dreamers But neither should you walk the earth alone So with finger rolls and falls and a volley of streamers. We can be there for tweaks and repairs should you come back home. gone.